Kees Groot met het NOS-journaal. De kans is klein dat de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Libië in 2009, waarbij 70 Nederlanders om het leven kwamen, nog wordt gevonden. Het onderzoek ligt al een hele tijd stil en het is niet duidelijk of het nog wordt hervat. Dat zei advocaat Sander de Lang van de nabestaanden van de slachtoffers bij de KRO op Radio 1. Van de Libische onderzoeksraad is alleen de voorzitter nog over. De overige leden zijn volgens de Lang na de val van Gaddafi gevlucht of spoorloos verdwenen. De Nederlandse autoriteiten hebben grote fouten gemaakt bij de redding van ABN AMRO en ING. Dat is de belangrijke conclusie van de enquêtecommissie De Wit. De commissie vindt dat er door de staat heel laat is ingegrepen toen de beide banken door eigen toedoen in de problemen kwamen. Ook informeerde toenmalig minister Bos de Tweede Kamer niet op tijd en onvolledig. De staat betaalde 16,8 miljard euro voor ABN AMRO. Dat was volgens de commissie bijzonder riant. In Den Bos zijn de ouders van een aantal basisscholen gewaarschuwd voor gewelddadige rituelen die kinderen zouden kopiëren van de gewelddadige Amerikaanse jeugdbende MS-13. In een brief aan verschillende scholen in de Bossenwijk Kruiskamp staat dat een groepje kinderen een kind 13 seconden in elkaar slaat of dwingt om iets te stelen. Dat is een voorwaarde om bij de groep te horen. Ouders wordt in de brief verzocht leraren te informeren als hun kind zich anders gedraagt dan normaal. Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 27 maanden cel geëist tegen vier verdachten van afpersing. Twee van hen zijn lid van de Hells Angels, een ander is een voormalig lid van de motorclub. De verdachten zouden in september vorig jaar een mede-exploitant van Club 29 in Arnhem met geweld en onder bedreiging van een vuurwapen hebben gedwongen afstand te doen van zijn belang in deze horecagelegenheid. De verdachten ontkennen en zeggen dat ze alleen gevraagd zijn om bij een verbouwing te helpen weer. Vanmiddag neemt de kans op een bui toe. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen een vergelijkbare dag met in de ochtend zon en in de middag een bui.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 Want je moest vanmorgen naar de tandarts. En het was nog niet al te lichte ingreep. Dus vandaar dat jij je hebt afgemeld voor vanmiddag. je vrouw is ook nog ziek. Dus vanaf deze plek van harte beterschap gewenst. wie gaat het dan wel doen vandaag? Nou, achter de knoppen hebben we Pascal van Beek. Pascal, welkom. Alsjeblieft, altijd Jan. Dus eh, wij gaan er weer twee uur eh, van vinyl, geen cd's, wat dan ook, maar gewoon vanaf eh, de eh, plaat. Ja, eh, wat gaan we doen? Nou ja, ik hoorde het gisteren van, eh, dat ik het hoofd mocht nemen. Dus gisteravond was het algehele paniek in Huizenfors. Want ik had op een gegeven moment een berg LP's liggen. Ik, ik, wist god niet meer waar ik nou mee zou nemen. Maar goed, we beginnen vertrouwd en goud, maar vertrouwd. De Shadows. De Shadows, wellicht bekend, een instrumentale muziekgroep Actief vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw tot het begin van de 21e eeuw. Als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting, bestaande uit een solo gitaar, een slaggitaar, een basgitaar en drums. De Shadows was jarenlang de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard en het voorbeeld voor talloze andere gitaristen onder wie Tony Lommy, Mark Knopfler, Pete Townsend, Frank Zappa en Brian May. We beginnen met The Shadows. Ja, en ik ga, ga u niet verraden welk nummer eh, dit was, want dat weet u ongetwijfeld. Dit was Apache, uiteraard. Goed, gaan we door met ook een groep uit die tijd. En dan heb ik het over de Peddlers. En eh, de Peddlers waren een Britse poptrio in de jaren 60 en 70. De Peddlers, gevormd in Manchester in april 1964, zoals een trio van Trevor Morris, eh, Tap Martin en Roy Phillips... Trevor, eh, de drummer, had eerder gespeeld met Varen en de Flamingo's en Rory Storm en de Hurricanes. En wat is nou het mooie van die Rory Storm en de Hurricanes? Daar was Ringo Starr de drummer. Totdat hij eh, op een gegeven moment eh, vertrok richting Beatles. En heeft Trevor zijn plaats ingenomen. Martin, de bassist, bekend om zijn eigenaardige stijl van spelen op een Gibson eb 2 basgitaar in een rechtopstaande positie als waren het een stringbas en Philip op zang en keyboards waren allebei in de Saints to the Tornadoes en Philips was ook met de soundtracks actief. En toen dus eh, in 1960 de Paddlers ontstond. Luistert u naar Time After Time. tell myself nee, liggen op nummertje 5. So lucky to be really loved, loving you. So very lucky uh, to be the one you run and see in the evening when the day, the day is I only know what I know. All the passing years will always show so very young. So very new, you gotta believe me, that's true. And time after time, I keep on telling myself that really I am. met Time After Time. Straks meer. De derde LP die, we, die ik voor u eh, gesorteerd heb is een, wellicht voor velen een onbekende, maar ik denk ik neem hem toch lekker mee. En het is eh, een eh, hartstikke leuke hoeks alleen al. En dan heb ik het over ene Cousin Joe. En dan staat er met grote letters op Gospel wailing, jazz playing, rock and roll, soul shouting, tap dancing bluesman from New Orleans. Ja, Cousin Joe, geboren op 20 december 1907 en overleden op 2 oktober 1989, was een Amerikaanse blues- en jazzzanger, later bekend van zijn 1940 opnames met clarinetist Sidney Bechet en saxofonist Miss Mesro. Zijn geboortenaam was aangenaam Joseph en hij werd geboren in Wallace, Louisiana, Verenigde Staten. Hij stierf in zijn slaap, een natuurlijke oorzaak, hebben in New York, in New Orleans op de leeftijd van 81 het eeuwige, eh, ja, de eeuwige jachtvelden gezocht. Maar goed, het is een, echt een entertainer. Hij had altijd een schitterend pak aan en de mooiste schoenen eronder. En eh, hij zegt zo van, give me a piano and an audience and I'll give you a party. Nou, dat is inderdaad ook het geval. En eh, ik zou zeggen, luistert u naar When a Woman Loves a Man. much. He's just another man doing what he can. That's how it goes when a woman. Joe. De, man, de Amerikaanse blues- en jazzzanger. En eh, later werd hij bekend dus door het samenspelen met Sidney Bechet. Clarinetist en Cousin Joe op de piano. Straks meer. Terug naar de Shadows. In 1958 trok, trokken de 16 jaar oude Hank B., Marvin en Bruce Welsh van Newcastle naar Londen om aan een muziekwedstrijd deel te nemen. De manager van Cliff Richard ontdekte hen in de Two It's Coffee Bar, destijds het mekka van het Londense muziekscene, en bood hen een contract aan om Cliff, die intussen met de hit Move It in Engeland bekendheid kreeg, te begeleiden. Later sloten Jet Harris, basgitarist, en Tony Meehan, drummer, zich bij hen aan. Ze vormden een band onder de naam The Drifters en brachten al zelden een single uit, met erop twee vocale nummers, gevoelige nummers Feeling Fine en Don't Be a Fool With Love. Wij gaan luisteren naar het overbekende Kon Tiki. Contiki, The Shadows. En via The Shadows komen we weer terug bij The Peddlers. Het trio bracht eh, zes singles en een EP'tje uit op het Philips label, voordat ze in 1967 overstapten naar het CBS label. De Peddlers eh, waren eh, voor het eerst te horen in de British Single Charts in 1965 met een bluesy versie van Teddy Randazzo's nummer Let's the Sunshine In. In 1968 brachten ze het album Wheelers, bestaande uit normen, soms avontuurlijk georganiseerd door Keith Mansfield, de componist van de Tribune Theme Music. De follow-up in 1968 is Three in a Cell, omvatte een downtempo versie van Op een heldere dag kunt u blijven zien uit. Eh, wij gaan nu luisteren naar een overbekende Girl Talk. chat about the dresses they will wear tonight. They chew the fat about their dresses and the neighbors fight. Inconsequential things that men don't really care to know become essential things that women find so apropos that's a day. zo'n zo rustige Girl Talk. Het is een eh, nummer wat eh, uit een eh, film is ontleend, of waar ze wel gebruikt hebben bij een film. En die film luistert naar de naam Harlow. The Peddlers. Terug naar Cousin Joe. Cousin Joe. ja, oom, oom Joe zou je dan bijna zeggen. Goed, op deze plaat is een verzameling van blues, soul, ja, wat nog meer, rock and roll, tapdancing. Het is een allround entertainer, was het. En u, hij regelt natuurlijk de muziek op de piano en, en de stem. Tezamen met de Blues Hounds. En dan heb je Roger Hill op gitaar, Graham Gallery op basgitaar en Peter York drums. Backing vocals zijn eh, Diane Bitch, Birch, B-I-R-C-H, Frank Collins en Paddy McHugh. George Christom op trombone, Mike Burney op tenor sax, Colin Smith op trumpet en John Barnes op klarinet. Deze LP is opgenomen in de Chalk Farm Studios in Londen in februari en maart 1974. Als ik het wel heb, is het een bluesy nummer. Luistert u naar Checking Out. Checking Out, Cousin Joe. Door of terug naar de Shadows, wat u wilt. Op een gegeven moment eh, hadden ze dus eh, de naam aangenomen, de Drifters. Nou, het zal u niet eh, verbazen dat er een Amerikaanse groep was die zich verzette tegen het gebruik van deze naam in de Verenigde Staten. Al dus veranderde zij de naam in de Shadows. Het waren natuurlijk de Amerikaanse groep The Drifters. Uh, Motown zangers. Goed, toen, dus omdat zij dat eh, niet goed vonden, veranderden de, dus de, Shadows, de naam van de Drifters, in de Shadows. Toen Jerry Lorden hen een melodie aanbood, kwam hun carrière pas echt van de grond. Apache, het nummer waar wij dit uur mee openen, stond in Engeland gedurende zes weken op de eerste plaats en werd een wereldhit. Behalve in de Verenigde Staten, waar men de groep te saai vond, maar een controversie wel scoorde. Wat u zojuist ook hoorde, Contiki, Wonderful Land, Dance On en Foot Tapper waren de vier volgende nummer één hits in Engeland. Behalve de vier Shadows moet ook zeker Norrie Paramore genoemd worden. Deze orkestleider, arrangeur, wordt ook wel de vijfde Shadow genoemd. Wonderful Land is een klassiek voorbeeld van zijn invloed. Veel later trok de band Cliff Hall aan, die op synthesizer de orkestpartijen voor zijn rekening nam. Wij gaan luisteren naar Atlantis. Shadows met Atlantis. Door naar de Peddlers. En eh, de drummer Trevor Morales eh, verliet het trio tijdens de Australische tour in 1972 en werd vervangen op drums door Nieuw-Zeelander Paul Johnson. De Peddlers ontbonden zichzelf in 1976. Eh, CBS heeft toch een dubbel LP van hun uitgebracht in 2002 met een hele bloemlezing. De Complete Recordings en de nummers van hun drie albums, hun single en bevatte ook de B-kanten. Dus dat was nog gewoon even een eh, nakomend bericht op een gegeven moment. Ze hebben later nog een reunie-tour gemaakt en daar is ook een hele mooie DVD van gemaakt. Eh, het nu volgende nummer komt uit de film Modern Times. U wel bekend, de film met Charlie Chaplin. Luistert u naar Smile. got a please. Ja, heerlijk hè, dat synthesizertje. Heb je het geluisterd, Ruud? <laughs> ik denk dat hij zit te genieten achter de, eh, aan zijn radio. Maar hij zal wel een, eh, zijn eh, gebit een beetje verdoofd hebben. Maar schitterend synthesizerwerk. Zolang niet oh. maar geen koffie drinkt. Ja, klopt. Uh, synthesizerwerk van de Paddlers. Terug naar Cousin Joe. En goed, een ras entertainer zoals ik al zei. Luistert u naar zijn nummer I Got News For You. En eh, nogmaals, hij was geboren op 20 december 1907 en overleed op 2 oktober 1989 in zijn slaap. Deze Amerikaanse blues- en jazzzanger. Gaat die? Ja. Tell me you love me. Your love will Got News For You. Dat nummer, eh, dat het vaak gedraaid is, zal u niet zijn ontgaan dankzij de kraken. Dat betekent alleen maar, bewijst alleen maar weer dat we alleen maar vinyl draaien. Door naar de Shadows en we zijn blijven hangen in 1961. Want in september 1961 werd drummer Tony Meehan vervangen door Brian Bennett. Terwijl de Shadows in niet geringe mate bijdroegen tot het succes van de film Summer Holiday. In april 62 verliet Jet Harris de groep voor Brian Locking. Toen Locking in april 63 voorrang gaf aan zijn religieuze werk, voegde een zeer getalenteerde basgitarist zich bij de groep, John Rostill. Deze zou tot 1969 deel uitmaken van The Shadows. Luistert u naar Wonderful Land. The Wonderful Land, The Shadows. Door naar de Peddlers. Ik heb het even nagekeken. Dat reunieconcert van de Peddlers dat werd, dat gegeven op 25 mei 2009 in Auckland, Nieuw-Zeeland. En wat is eigenlijk met de Peddlers eh, terechtgekomen? Nou, Trevor, de drummer, opende later eh, een, een, muziekstudio in Malaga in Spanje en heeft gewerkt met David Essex, Howard Jones, Elkie Brooks en Björk. Roy Phillips woont nu in Christchurch, Nieuw-Zeeland en voert live shows in het land. Hij droeg lead vocals voor het nummer Closer dat op de 2007 album uh, First Elevens of the Lord heet. Tab Martin woont uh, momenteel in Portugal en Paul Johnson is net terug in Nieuw-Zeeland als chiropracticor. Luistert u naar Ain't Big Thing. You're the reason I'm living lost in my heaven. You're the sun when I wake. You're the reason I'm living. Het zal u niet zijn ontgaan, maar eh, ik had het verkeerde nummer doorgegeven aan eh, Pascal, waarvoor mijn excuses. Je luisterde naar de Peddlers met You're the Reason I'm Living. we gaan nu door met It Ain't No Big Thing. dan. It Ain't No Big Thing. Geschreven door, even kijken, G. Sims. Ja, en dat, eh, terug naar Cousin Joe. Cousin Joe, niet alleen eh, de gospelzanger, de jazz, rock and roll, soul, shouting, tap dancing, bluesman. Hij was ook entertainer. En op het nu volgende nummer, en even eh, voor Pascal, nummertje 4, kant 2. dat, het nummer is niet zo sterk, maar wat hij daarin vertelt is wel leuk. de titel is How Come My, don't, my Dog Don't Bark. Hoe kan het zijn dat mijn hond niet aanslaat als er iemand langskomt bij mijn huis? Nou, als u dat wil weten, luister dan naar de tekst van dit nummer. Now, uh, you say you ain't never met my wife. And you say you ain't never seen her before. And you ain't been hanging around my house at night when I ain't home. Well, buddy... This is what I want to know. How come my dog don't bark when you come round? I know I got the baddest dog in town. He's supposed to bite anybody. Oh yeah, he bit my sister. And he bit my brother. And took a big old chunk out of my poor sickly mother. That ain't all, he bit the mailman. And he see him every day. But when you come around, all he want to do is jump around the plate. I don't know what you are putting down, Daddy yo. But how come my dog don't bark when you come round? That's what I don't understand. And another thing, I know my dog is bad, and I've been trying to keep the people safe. I even bought a bad dog sign and hung it on my gate. And yeah, you come. About half past nine, full of boom for wine, and trying to sneak on by my side. And my dog laying there half, half asleep, smoked his reefers, and that bed you know my, now <laughs> that's my dog. And when I come home, he don't sleep that sound. Now how come he don't bark when you come home? And nothing, man. Look, I don't like it. I don't like it a bit. The way you and my dog made friends so fast last night. I know my dog don't like no strangers, and I know my dog's supposed to bite. But I wasn't eavesdropping, and I wasn't spying on my old lady. Now, don't get me wrong now. But I happened to be tipping through my alleyway when my subconscious mind told my conscious mind to wait a minute. <laughs> I don't know what you put down, Daddy. But I got my dog, don't bark when you come out. And nothing. I don't like it. I don't like it a bit. When you and my dog been getting along so right there. And went through the alley, you know and I called my dog. I said, hey there, get up off your rusty dusty and come here to your master, boo-boo. That's my dog name, boo-boo, you know. <laughs> and what did my dog do? He looked at me and he growled and he broke right straight to you. <laughs> I believe, I believe you've been confused in my house. <laughs> Don't answer that because you're going to incriminate yourself. You better do like Harper and Baker and Saul Estes, Silver Dollar Sam, Heath and Wilson. Take the fifth, son, amendment that is, and stand up for your constitutional rights. Because from here on in, I don't think you're going to be standing up long, buddy, because I'm fixing to break up all the confusion. But the first thing I'm going to do I'm going out in the backyard and poison my dog. Got to kill him first because he let me down. And after I get through mutilating, operating, embalming, and cremating my old lady. See, I'm having her burnt up at the cremation station. And I don't even want the ashes, they can burn that too. All I want to do is she done got hot one time. And then after that, I'm coming to get you. When I come for you, buddy, give your heart and soul to the good Lord, for the rest of you belong to me. As I'm going downtown to the barber supply house to get me a special made. Pearl handle, double edge, holly ground, super blue blade, adjustable, stainless steel, Corona edge, Wilson soap, Persona 74, Gillette track 2 both blades on the same side. Every time I hit you once, you cut twice. <laughs> a Persona 74 straight razor. And that's the kind that cuts going and coming. And if I miss you on my way going, the FBI and the CIA and, and the NAACP, <laughs> NAACWP, National Association for Advancement of the White People. <laughs> they all better be with you when I'm coming back. <laughs> and if you don't believe it, all you got to do is shake your head, man your head be singing, I ain't got nobody. and <laughs> last but not least, me and my Riz are going to do some special investigation. One of these nights you and my old lady going to think I'm gone. And that's when I ain't going to be gone. And that's when me and all my Riz, we're going to find out. Just that come my dog, didn't bark when you came around. Nou, als u maar weet waarom eh, de hond niet aanslaat als de buurman langskomt. Goed, eh, we naderen al de klok van uh, drie uur tijdens de vinyljaren en u luistert niet naar Ruud. Ruud zit thuis met een, zijn mond vol tanden, zou ik dan helemaal netjes zeggen. En we gaan snel door met nog een nummer van The Shadows. Cousin Joe laten we voor wat hij is. Daar hebben we nu kennis mee gemaakt. We gaan door met The Shadows en luistert u naar het nummer FBI. Ja, luisteraars, we naderen het einde van uur 1 van de vinyljaren op de woensdagmiddag tussen 2 en 4. Eh, eh, het tweede uur, wat kunt u van ons, ons tweede uur verwachten? We beginnen uiteraard met een stukje cabaret, want dat bent u eh, van Ruud Gent. En daarna gaan we op de Braziliaanse tour met onder andere uiteraard Sergio Mendes. Maar we hebben ook nog andere Braziliaanse zangeressen en Spaanse zangers en zangeressen. Dus eh, ik zou zeggen, eh, houdt u van Braziliaanse muziek en Spaanse muziek. Dan, dan zien we elkaar na de klok van drie uur weer terug. We gaan eruit, voor zo lang het nog duurt, met Detlers en het nummer Lover. and this aching old heart, All the mangoes are singing. Now you can hear it sing.